Eefje kunnen met het NOS Journaal. In Rotterdam wordt een jongen vermist na een internetdate. De 17-jarige Orlando had vorige week een afspraak in Den Haag via een dating-app. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. De man met wie hij had afgesproken is verhoord door de politie. Hij verklaart dat hij Orlando na hun date heeft afgezet in Ipenburg. De politie doet vanavond een passantenonderzoek in de Haagse wijk. Joggers, mensen die hun hond uitlaten en andere passanten wordt gevraagd of ze iets hebben gezien. Rusland moet meer druk uitoefenen op Syrië om de aanval op de rebellenenclave Oost-Ghouta te stoppen. Dat vinden de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel. Ze hebben president Poetin in een telefoongesprek opgeroepen om zoveel mogelijk druk uit te oefenen op de Syrische regering. De VN-veiligheidsraad stemde gisteren voor een staakt het vuren, maar nog geen 24 uur na die afspraak vielen er opnieuw bommen in Oost-Ghouta. Totale dodental is gestegen tot boven de 500. Een rechtbank in Irak heeft 16 Turkse vrouwen de doodstraf opgelegd vanwege banden met IS. Volgens de rechter hebben ze toegegeven dat ze getrouwd waren met een lid van de terreurgroep of hebben geholpen bij aanslagen. De vrouwen kunnen nog in beroep gaan. Het is niet voor het eerst dat Irak buitenlandse leden van IS ter dood veroordeelt. Vorig maand kreeg een Duitse vrouw de doodstraf. De afgelopen jaren zijn duizenden buitenlandse strijders afgereisd naar Irak en Syrië om zich aan te sluiten bij IS. En in Noord-Brabant zijn een paar varkens gedumpt. Een boswachter ontdekte een mini-varken met vier biggetjes op landgoed Tongelaar. Hij vermoedt dat de eigenaar van de beestjes af wilde. De boswachter is van plan de dieren naar een veilige plek te brengen. Het weer. In het noorden is het bewolkt. Mogelijk valt er vanavond op de Wadden een sneeuwbui. Het gaat vrijwel overal een paar graden vriezen. Morgen en dinsdag blijft er in het uiterste noorden kans op sneeuw. Verder droog met zonnige perioden.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 Vier nieuw werken in dit twee uur durend programma. En we beginnen met Ken Elkinson. En hij heeft een, eh, een dubbel cd gemaakt. Heel ingewikkelde naam Music for telecom en, en zo'n beetje wat. Dat is het enige wat ik uit mijn mond kan krijgen. Verder moeten jullie het maar vergeven. En eh, nalezen natuurlijk kan dat via peacefulradio.info. Nummer 2 op de lijst is ook gloedje nieuw van mevrouw Anne Trenning. Eh, en, Friends, laat ik het dat niet vergeten. Ze doet het nu niet alleen. En zij heeft een uh, nieuw album gemaakt. Beautiful Song. Song, ja. Enkel fout. Oké, Peaceful Radio hier op CFM Zandvoort. We gaan er een gezellig uh, paar uurtjes van maken. en Ga er lekker voor zitten. Het wordt weer een muzikale rondreis all over the world.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 Hi, I'm Todd Boston. Thank you for listening to Peaceful Radio. Thank you. Hi, I'm Shambu. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit me at shambumusic.com, S H A M B H U music.com. This is Shoshana Michel, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit.